met zijn Europese collega's in Brussel. Het is de bedoeling dat je straks alleen nog binnen Europa kunt reizen... als je binnen negen maanden na je tweede prik zo'n boosterprik hebt gehad. Nederland hoort bij de landen die het meest achterlopen met de boosters. De Russische president Poetin en president Biden van Amerika hebben twee uur lang gevideobeld. Hello. Good to see you again. Приветствую господин президент. Het gesprek ging over Oekraïne. Biden is bang dat Rusland het land zal binnenvallen, maar de Russen spreken dat met klem tegen. De Tweede Kamer blijft aandringen dat ze willen dat het bosgebied rondom het Lo in Apeldoorn het hele jaar open blijft. Koning Willem-Alexander besloot voor een deel van het natuurgebied geen subsidie meer aan te vragen... om zo het gebied elke drie maanden te mogen sluiten. Maar bijvoorbeeld D66 zegt dat mensen in deze tijden juist extra van de natuur willen genieten. In Zwagen in Noord-Holland zijn ze begonnen met het afbreken van de oude gevangenis. En dat doet bij sommige mensen een beetje pijn. Zoals bij deze man die werkt werkte als bewaker. Dood en doodzonde. Zo'n mooi gebouw. En dit was de, de D-kant waar ik dus gewerkt heb. Dus eh, ja, een beetje weemoed als ik dat zo zie. Ja, je hoort het misschien, glasgerinkel. De gevangenis in Zwaag heeft heel veel ramen. Het gebouw werd daarom ook wel de glasbak genoemd. Het weer, het gaat op steeds meer plekken regenen. Er valt ook wat natte sneeuw in het noordoosten. Morgen bewolkt aan zee een bui en een graad of zes. ZFM, verkeersupdate.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 I know a dollar goes from hand to hand. Before I'd let you go from man to man, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log. I worked for you like a Georgia mule. My friends laughed and they called me a fool. Your kisses are sweet as can be. Before I let you make a fool out of me, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log. You know I love you, baby, but it won't be fair. You don't know how to be on the square. Have your fun, baby, if you must. But before I'll have a woman that I can't trust, I'd rather drink muddy water, sleep out in a terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik ben vandaag de presentator en samensteller. Het eerste nummer van het tweede uur is natuurlijk gezongen door Lou Rawls. Lou Rawls heeft een lange en commercieel succesvolle carrière achter de rug... waarin hij eh, ja, soul, R&B en popmuziek ehm, naar voren bracht. Maar oorspronkelijk was hij een gospelzanger. En hij... Ehm, heeft op een gegeven moment een aantal albums als, eh, als leider mogen maken. En daarin werd hij bijgestaan door het Les McCann trio. En toen heeft hij een aantal hele goede jazzalbums gemaakt... voordat hij verder ging op het meer commerciële vlak... waar hij eh, veel geld eh, heeft verdiend en natuurlijk beroemd in geworden is. Dit nummer, I Rather Drink Muddy Water... komt van het album Stormy Monday uit 1990... En hij wordt erop vergezeld inderdaad door het Les McCann trio. Ik ga verder met eh, Kenny Barron. Kenny Barron, de pianist. Hij heeft een, ehm, heel veel albums gemaakt. Hij is al in de jaren 50, eh, 60 begonnen. En in 1993 maakte hij het album Samba. Samba is een, eh, een eigenlijk een tribute album, een eerbetoon aan de Braziliaanse muziek. Met samba-muziek hebben we het natuurlijk over Antonio Carlos Jobim en Stan Getz. Maar die spelen niet mee op dit album. En ehm, juist door het ontbreken van een, eh, van een saxofoon... Ehm, komt er een heel bijzonder album eh, naar voren... waarop eh, Kenny Barron kan, kan schitteren op zijn inventieve pianospel. Gaat u luisteren naar het nummer The Other Side, Kenny Barron. Luister naar Kenny Barron met On The Other Side. Ik ga vandaag een beetje heen en weer in stijlen. Eh, veel saxofoon, maar ook andere mooie jazzmuziek. Want jazz is zoveel meer dan eh, alleen saxofoon spelen. Een ander mooi nummer wat klaar staat... Eh, waar een heel ander instrument domineert... Ehm, is de viool. En ehm, het komt van het album The Black Violin uit 1967. En dan heb ik het over de artiest Staf Smit. Hij is niet zo heel erg bekend, maar hij heeft een aantal hele mooie nummers gemaakt. En eh, daar ga ik nu eentje van draaien. Ain't She Sweet, Staf Violin. met met She Sweet. We gaan verder met eh, ja, eigenlijk weer de traditionele saxofoon Amerikaanse jazzmuziek. We gaan verder met Benny Golson. Benny Golson is een eh, saxofonist, maar ook een componist, arrangeur... en hij heeft een aantal hele grote jazzklassiekers eh, geschreven... zoals I Remember Clifford en Whisper Not. Hij heeft met vele grote artiesten natuurlijk samengespeeld... zoals Dizzy Gillespie, Eric Dolphy, Art Blakey, Quincy Jones... en Art Farmer en nog vele anderen. Op een eh, aantal eigen albums heeft, heeft hij natuurlijk de leidende rol vertolkt. En een daarvan is That's Funky, een album uit 2000. Hij speelt daarop samen met uh, Ned Adderley op trompet... Monty Alexander op piano, Marvin Smith op drums... en Benny Olsen natuurlijk zelf op tenorsax. Het nummer heet The Worksong en dat is natuurlijk een nummer van um, Ned Adderley... die ook meespeelt op, eh, op dit nummer. Work Song van Benny Golson en onder andere Ned Adderley. En Benny Golson laat heel goed zien hoe je van een eh, ja, klassieker ook een funky nummer kan maken. De Work Song, het komt, eh, je hoort het terug, maar het is natuurlijk een hele andere uitvoering dan het origineel van de trompetist Ned Adderley. Ik ga verder eh, met weer iets heel anders van de Kroatische gitarist Radko Tjaka. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hij heeft een ehm, album gemaakt, dat heet Nocturnal 4. Hij is een eh, Kroatische eh, gitarist die over de hele wereld gezworven heeft. Hij heeft ook nog een, ehm, een eh, aantal jaar in Nederland heeft, gewoond. Hij speelt ook met een internationale bezetting. Met Stefano Bedetti op sax, Renato Chico op orgel... en Marco Fatrini op drums. Zoals gezegd, het album dat heette Nocturnal Four En ehm, nee, natuurlijk niet. Het album heet Live on Earth. Het is Radko Chaka met zijn Nocturnal 4 groep. En het nummer heet The Colors of Dance. Dat was de Kroatische gitarist Radko Tjaka met zijn Nocturnal 4. Voordat ik eh, verder ga met een, ehm, eh, met een blokje met eh, nummers met hele bijzondere titels... een kleine organisatorische mededeling van Jazz in Zandvoort. Het concert van Cor Bakker en V. Klaassen op 12 december... is verplaatst naar 3 april 2022. Alles blijft hetzelfde voor die dag, dus alle kaarten blijven gewoon geldig voor 3 april 2022. Ja, zoals gezegd, ik eh, heb een blokje met eh, nummers met bijzondere titels. Af en toe kom je van die eh, rare titels tegen waarvan je denkt... hoe verzinnen ze het? En een daarvan is de Frim Fram Source. Het is vertolkt door Ella Fitzgerald op een ehm, album... dat is een, ja, een ehm, samenstelling van, eh, van al haar nummers opgenomen... eigenlijk in de periode van de Tweede Wereldoorlog. Het heet dan ook de War Years. De Frim Fram Sauce met Ella Fitzgerald. I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the French crab sauce with the awesome fay, with your fire on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the French crab sauce with the awesome fay, with your fire on the side. Now a fella's really got to eat, and a fella should eat right. Five will get you ten. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Waiter, please serve mine fried. I want the frame frame sauce with the awesome fade, with you fire on the side. I don't want french fried potatoes, red ripe tomatoes. Believe me, I'm never satisfied. I want the frim fram sauce with the awesome fare, with your fava on the side pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frame, frame sauce with the awesome fame with your father on the side. Now a fella eggs and rye bread. You heard what I said. Waiter, waiter, please serve my fry. I want the French fab sauce with the awesome fave. With your thoughts. de Frim Fram Sauce. En dan ga je natuurlijk afvragen, wat betekent die titel? En als je gaat zoeken op het internet, dan, eh, vind je wel wat uitleg. En het komt er eigenlijk op neer. Het is een soort van eh, variant van bedrog. Maar het gaat eigenlijk over, eh, over seks. Ja, laten we maar gewoon eerlijk over zijn. Dat is wat, wat hier staat. En ja, ik vergat het aan het begin te zeggen. Natuurlijk Ella Fitzgerald, maar ook Louis Armstrong hoorde u op dit nummer. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van eh, Sandy Williams. Sandy Williams is een, eh, was een Amerikaanse jazz-trombonist en orkestleider. Hij heeft eh, in de ja, vroege jaren van de jazz meegespeeld met onder andere Horace Henderson. Um, heeft meegedaan met Fletcher Henderson in zijn orkest. Chick Webb ehm, en heeft een aantal jaren gespeeld bij Benny Carter, Coleman Hawkins... en natuurlijk ook met Ella Fitzgerald. Het nummer wat ik klaar heb liggen is Chili Con Carne. die oude jazznummers, die hebben natuurlijk geweldige eh, titels af en toe. Eh, eh, en daar heb ik er nog een juweeltje van klaarstaan. by the Becky met Bing Crosby. There ain't no sweet man that's worth the salt of my tears. Bugs Biderbeck en Bing Crosby. shaking like a leaf on a tree. Because I'm coming loose, my man. I'm like a weeping willow, weeping on my pillow. For years and years, there ain't no sweet man that's worth the soul of my ba da da ba wa da ba ba da ba ba ba da da ba da. Down and down he dragged me, like a fiend he nagged me. For years and years there ain't no sweet man that's worth the salt of my ba da da ba da da da. Although I may be blue, still I'm through. I must tell him goodbye rather than have that man gonna lay me down and just die all broken-hearted sisters, aggravated misters. Lend me your ears, there ain't no sweet band that's worth the salt of my ba ba da ba ba da ba da da ba ba ba ba da da da da da da da da. Becky met eh, Bing Crosby. Het volgende nummer wat klaar ligt is van John Kirby en his orchestra. Het heet Rehearsing for a Nervous Breakdown. Rehearsing for a Nervous Breakdown, John Kirby en his orchestra. Het volgende nummer is van Louis Jordan en zijn Tiffany 5. Als ik wil had ik een hele uitzending met mooie titels van eh, Louis Jordan kunnen vullen. Maar ik heb er natuurlijk geen hele uitzending voor... en dat zou ook qua afwisseling geen goed idee zijn. You're much too fat and that's that. Louis Jordan en his Tiffany 5. happened to you? You're so huge. Why, when I left home two months ago, you were a perfect 16. Now you look so blimpish. Why, what you been eating, honey? Why, look at you. You're much too fat, and that's that. You're much too fat, and that's that. We're gonna waltz if you don't cut out all those chocolate malls. You're much too fat, and that's that. You're much too fat, and that's that. I'm gonna go where my dough don't go just to make you grow. You better lose it, you can't use it. All that fat you got on that frame. You better choose right or sing the blues in the night. On that blubber will rest the blame. You're much too fat and that's that. You're much too fat and that's that. You hear me say I'm on my way cause you're much too fat and that's that. fat, and that's that. You're much too fat, and that's that. You hear me say I'm on my way, and that's your bad news day. You're much too large, you look just like a barge. You ain't so great with all that freight. Oh honey, you're so fat, and baby, that's that. Louis Jordan met zijn Tiffany 5. Met Your Much Too Fat and That's That. Een titel die denk ik uh, tegenwoordig niet meer gemaakt zou worden. Volgende nummer wat klaar ligt is eh, What No Pearls van Earl Bostic. Neil met What No Pearls. Ik ben al toegekomen aan het laatste nummer van eh, deze uitzending van CFM Jazz. Het zit er helaas weer op. Volgende week zit hier Marco Frank. En ik ben er natuurlijk weer in het nieuwe jaar. Het laatste nummer wat klaar ligt, dat heet Back at the Chicken Shack. Het komt van het gelijknamige album uit 1960 door eh, Jimmy Smith, de organist. Hij speelt erop samen met Kenny Burrell op gitaar... Stanley Turrentine op tenorsax en Donald Bailey op drums. Geniet ervan, fijne zondag en tot een volgende keer.